Je ziet het bijvoorbeeld aan eh, eh, de werkloosheidscijfers, eh, armoedecijfers. veel meer mensen met een beperking leven in armoede dan mensen zonder beperking. En ook het aantal leerlingen dat niet naar school gaat. Eh, omdat de onderwijsinstellingen geen passende ondersteuning kunnen bieden. Nieuwe landelijke regels die mogelijk vanaf volgend jaar gaan gelden... kunnen voor verandering zorgen, hoopt de organisatie. Rapper Diddy is weer aangeklaagd voor seksueel misbruik. Een Amerikaanse zangeres zegt tegen een entertainment website dat hij haar onder meer 48 uur lang achter elkaar zonder slaap liet repeteren, waardoor ze uitgedroogd en uitgeput raakte. Later zou hij haar ook hebben aangerand. Diddy zelf ontkent. Sinds november vorig jaar hebben meer vrouwen zich gemeld die zeggen door Diddy te zijn mishandeld. Dit jaar verschenen ook beelden van een paar jaar geleden waarop te zien is dat de rapper zijn ex-vriendin Cassie sloeg. Het KNMI waarschuwt voor stevige regenbuien die vanavond en morgen over het land trekken. Op verschillende plekken zijn daarom al maatregelen genomen om water af te kunnen voeren. Zo zijn bij Nieuwekerk aan de IJssel noodpompen neergezet en in Delft zijn de grachten afgesloten... om te voorkomen dat het water in de binnenstad niet te ver stijgt. En dit weekend kun je weer allerlei bijzondere gebouwen en monumenten van binnen bekijken. Het is namelijk Open Monumentendag. In Amsterdam gaat om die reden een tunnel open die lange tijd was dichtgemetseld. Verslaggever Mark Hamer mocht alvast een kijkje nemen. We gaan uh, eh, langzaam aan afdalen. En als een soort tijdmachine komen hier, lopen gewoon de 70s binnen. Ja, jaren 70. Houten wanden, panelen erop. Ja, ehm, rood en groene wandbekleding, beige tapijtje. De tunnel loopt onder de Keizersgracht en vormde in de jaren 70 een looproute tussen twee bankgebouwen. Alleen belangrijke bankmedewerkers mochten de tunnel gebruiken, maar dit weekend is hij dus open voor iedereen. Het weer, vooral in het westen en langs de kust, buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten dus.